Dijkers met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op Beirut, de hoofdstad van Libanon. Volgens het ministerie van Gezondheid van het land was de aanval vlakbij een ziekenhuis. Vier mensen kwamen om het leven en 24 anderen raakten gewond. Verder is het ziekenhuis in Beirut erg beschadigd door de aanval. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bekendgemaakt op welke subsidies ze gaan bezuinigen... In het regeerprogramma was al afgesproken dat dit kabinet in totaal 1 miljard bezuinigt. En bij dit ministerie gaat het om 250 miljoen euro. Het wordt gekort op subsidie voor medisch onderzoek door het RIVM, maar ook op sportverenigingen. Verder gaat er minder geld naar organisaties die zich bezighouden met het voorkomen van ziekten en verslavingen. Zoals het Voedingscentrum en het Trimbos Instituut. De meeste bezuinigingen gaan pas na 2026 in. Bij werkzaamheden aan de Waalse kerk in Maastricht zijn eeuwenoude skeletten gevonden. In een kelderruimte van 3 meter diep lagen zeker 10 schedels en talloze botten. De aannemer ontdekte de ruimte toen hij met een camera door een gat in de vloer beelden maakte. Mogelijk zijn het slachtoffers van de laatste pestepidemie. Er zijn nog meer onontdekte kelders in de Waalse kerk. De explosie bij een huis in Meppel afgelopen weekend komt mogelijk door een chemische reactie die ontstond bij het maken van drugs. De politie zegt niet om welke drugs het ging. Bij de explosie vrijdag op zaterdag werd de volledige gevel weggeblazen. Meerdere woningen raakten ook beschadigd. Margriet van der Linden heeft de prijs gewonnen voor het beste interview op tv. De Sonja Barend Award. Ze kreeg de prijs uit handen van Sonja Barend zelf voor een interview dat ze had in Zomergasten met mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld. Volgens de jury heeft dat gesprek alles dat je in een interview wilt zien. Het weer op veel plaatsen regen, maar vannacht wordt het uiteindelijk droog bij een graad of 9.